Door Almegens met het NOS-journaal. Noord-Korea wil alle communicatielijnen met Zuid-Korea verbreken. De Zuid-Koreaanse regering doet te weinig aan activisten... die binnen Noord-Korea anti-Pyongyang-flyers verspreiden... meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Onder de communicatielijnen die worden verbroken... hoort ook een hotline tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... en de Zuid-Koreaanse president Moon. De communicatiekanalen bestaan sinds 2018... en waren bedoeld om de banden tussen de twee Korea's te verbeteren. In de Amerikaanse stad Houston hebben duizenden mensen George Floyd de laatste eer bewezen. Floyd lag in een kerk opgebaard in een open kist. Hij overleed twee weken geleden in Minneapolis na politiegeweld. Zijn dood leidde wereldwijd tot verontwaardiging en demonstraties tegen racisme. De komende dag wordt hij begraven in een buitenwijk van Houston naast zijn moeder. De borgsom voor de agent die wordt aangeklaagd voor de dood van George Floyd... is vastgesteld op 1,25 miljoen dollar. De agent Dirk Chauvin verscheen afgelopen dag voor het eerst voor de rechter. De borgsom gaat omlaag naar 1 miljoen dollar als Chauvin zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Vorige week kwamen de drie agenten die verdacht worden van medeplichtigheid al voor de rechter. Hun borgsom is vastgesteld op in totaal 1 miljoen dollar. Bonnie Pointer, een van de vier oorspronkelijke Pointer Sisters, is overleden. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De vier zussen en domineesdochters Ruth, Anita, Bonnie en June Pointer... begonnen hun zangcarrière in de jaren 60 in de kerk van hun vader. Begin jaren 70 braken ze door als de Pointer Sisters. Bonnie stapte in 1978 uit de groep en begon een solocarrière. De andere Pointer Sisters gingen verder als trio... en scoorden hits als Fire and Jump. Bonnie Pointer was 69 jaar.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 Ah, siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va rendirse el mundo entero.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 Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...